Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer huisbazen zoeken een andere manier om geld te verdienen. Door nieuwe regels van het kabinet vinden ze dat de huuropbrengst te laag wordt. Het gaat om de plannen van minister De Jonge om een huurmaximum verhuizen in de vrije sector. Ook moeten ze binnenkort meer belasting betalen. Een deel van de huurhuizen worden dus waarschijnlijk koopwoningen. Zowel het kabinet als de club die opkomt voor de rechten van huurders... denken dat daardoor de druk van de woningmarkt af is. En in Frankrijk wordt vandaag weer geprotesteerd. De Fransen zijn boos over de verhoging van de pensioenleeftijd. Al dagenlang ligt daardoor de boel plat, zegt correspondent Frank Renaud. Bij de spoorwegen en de vuilnisdiensten wordt al weken gestaakt. En elke dag zijn er ook wel wegblokkades en protestacties. Zo'n 14% van de Franse tankstations kampt met benzinetekorten. En vandaag worden er dus nog grotere acties verwacht. Vanaf september gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk geleidelijk omhoog van 62 naar 64 jaar. Er is een Nederlands zeilschip gestrand in Noorwegen. Dat schip liep vannacht vast, waarschijnlijk door het slechte weer. Aan boord zaten 26 mensen, waaronder 14 jongeren. De reddingsdienst heeft iedereen van boord gehaald op de kapitein en de stuurman na. Die wachten op de komst van een sleepboot. Niemand is gewond geraakt. En het is een spannende dag voor TikTok. Er wordt vandaag in Amerika gestemd of de app verboden moet worden. Politici daar zijn bang dat China via die app toegang heeft tot de gegevens van gebruikers. Het is aan TikTok-baas om vandaag te bewijzen dat het niet zo is, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Hij zal er alles aan gaan doen om de politici die hij voor zich krijgt ervan te overtuigen dat het grote wantrouwen wat eigenlijk al jarenlang in Amerika tegen TikTok heerst, om dat weg te nemen. Hij zal er alles aan proberen te doen om TikTok daar te laten blijven bestaan. Hij gaat benoemen de maatregelen die TikTok al heeft genomen om kinderen te beschermen, een grote zorg in de VS eh, omtrent dat onderwerp. De TikTok-baas is trouwens niet alleen. Een paar bekende influencers zijn er ook bij. Zij vinden dat de app juist mensen verbindt en dus moet blijven. En het weer nog, kans op buien. En de rest van de dag wordt het er ook niet veel beter op. Vanmiddag kan het flink tekeer gaan. Met mogelijk ook onweer, hagel en harde wind. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A27 van Almere naar Gorkum daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hilversum en en Lunette 11 kilometer met een kwartier vertraging. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging.